Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De derde golf valt misschien mee. Het RIVM denkt nu dat die korter gaat duren... en dat er minder mensen met corona op de IC terechtkomen. Dit OMT-lid legt uit hoe dat kan. Nou, de verklaring is dat het eh, de laatste weken eh, meeviel hoe snel de toename van het aantal bezette IC-bedden was. En dat heeft dan een invloed op deze grafiek. De piek van die grafiek ligt op half april, terwijl het RIVM eerder nog dacht dat we pas begin mei op het besmettingenhoogtepunt zouden zitten. Het is wel belangrijk dat de coronaregels, zoals de avondklok, nog even van kracht blijven. Anders gaat het toch nog weer de verkeerde kant op. Veel mensen wachten op een loonsverhoging. Normaal gesproken maken vakbonden en bedrijven salarisafspraken. Maar dit jaar zijn er veel minder van dat soort cao-deals gesloten dan normaal. Vakbond FNV snapt dat bijvoorbeeld kroegbazen of poppodiumdirecteuren door corona niet meer met meer loon kunnen komen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Daar waar een bedrijf echt getroffen is door de coronamaatregelen, doen we ook een pas op de plaats. Dat is ook uitlegbaar in een horecasector of in een catering of de evenementen. Maar daar waar het gewoon goed gaat, en gelukkig gaat het ook goed, laten we daar ook blij mee zijn, vinden we echt dat werkgevers veel meer moeten gaan investeren en moeten stoppen met het misbruiken van deze crisis. Supermarkten bijvoorbeeld zouden volgens de vakbond wel wat meer salaris kunnen uitdelen. Lange rijen gisteren bij tankstations net over de grens. Veel mensen wilden... Nog even snel tanken in Duitsland voor het eh, dicht Nog even goedkoop tanken dus, want vanaf vandaag kan dat niet zomaar meer. Omdat Duitsland Nederland heeft bestempeld als hoog risicogebied. Dus heb je nu een negatieve coronatest nodig om de grens over te gaan. Deze vrouw heeft er geen goed woord voor over. Ik vind het echt eh, verschrikkelijk wat, wat, wat ze nu van ons vragen. Ja, en nu? Als u weer moet tanken, wat doe u dan? Ja, dan ga ik me wel testen. Dan ga ik me echt testen. Dus niet in Nederland tanken? Nee, nee. Ik tank liever in Duitsland. Het weer, winterse buien, hagel en natte sneeuw en een gaat of vijf.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 started front act. Don't know how to act. Without no vouchers on no boosters, bringing nothing back. You should feel the it. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own game. I'm pictures out of New Jersey from Courtney B, telling me about a party up in NYC.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 Oh, wow. come to tell ya You won't believe how many people strayed out of the flow Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me to do now I'm yelling I can't help ya Yo Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no for real. Hey yo, now that I'm a fly guy and I fly high, wanna know why? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the Benz. icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen. Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention. See the ice in the glisten. Stir, know they diss. Honeys look, know they wish.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vakbonden en werkgevers worden het in veel sectoren niet eens over een loonsverhoging. Er zijn dit jaar tot nu toe veel minder CAO-akkoorden gesloten dan normaal. Volgens vakbond FNV misbruiken werkgevers de crisis. De agent die terecht staat voor de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd... heeft het politieprotocol genegeerd, zei de politiechef van Minneapolis tijdens de rechtszaak. Floyd overleed doordat agent Chauvin zijn knie minutenlang in zijn nek drukte. En Noord-Korea doet niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio dit jaar... Op een site van het Noord-Koreaanse ministerie van Sport staat... dat het land zo de atleet wil beschermen tegen corona. Het weer, winterse buien, ook af en toe zon en een krachtige noordwestenwind. Aan zee soms stormachtig. Het wordt een graad of vijf. Eén moment op een zomernacht, handen lagen in mijn zij. Het middernacht toen je naast me lacht. alles wat je deed met mij. Lijkt perfect zoals met een ander, dan dans ik met je mee. En dat zit dat ik verander en jou alweer vergeet. Voor elke fout die jij maakt, maak ik er twee.